Clemens Peters met het NOS Bij een schietpartij op een universiteit in het westen van Turkije zijn zeker vier mensen gedood. Er is iemand aangehouden. Het zou gaan om een onderzoeker aan de universiteit in Eskişehir in het westen van het land. De slachtoffers zijn een assistent-decaan, een faculteitssecretaris, een docent en een medewerker van de onderwijsfaculteit. De reden voor de schietpartij is nog onduidelijk. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn minstens 28 mensen om het leven gekomen na het drinken van een giftig alcoholdrankje. De drank was zelf gemaakt en werd bij een straattentje verkocht. Volgens de politie hadden de slachtoffers na het drinken van de drank last van misselijkheid. En twee dagen later waren ze overleden. Lokale media melden dat de politie een man heeft opgepakt die de giftige drank mogelijk in omloop heeft gebracht. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een cultuurprobleem. Dat zegt de patiëntenfederatie in reactie op het bericht... dat medewerkers van het ziekenhuis ongeoorloofd in het medische dossier... hebben gekeken van reality Samantha de Jong, Barbie. Zij werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het Haga ziekenhuis... nadat ze een overdosis drugs had ingenomen. Bij routineonderzoek bleek dat tientallen medewerkers haar dossier hadden ingezien... terwijl die mogelijk helemaal niet bij de behandeling betrokken waren. De omgevallen grafstenen vorige week in Diepenheim in Overijssel waren niet vernield door vandalen, maar door de storm. Vorige week meldde de politie dat op de algemene begraafplaats zerken en dekplaten waren vernield. En ook waren er planten uit een oorlogsgraf gerukt. De politie sprak er schande van. Uiteindelijk blijkt de schade te zijn veroorzaakt door de storm van 18 januari. De politie zegt nu dat er te vroeg conclusies zijn getrokken. Het weer. Vanuit het westen droog en flinke opklaringen. Vrij veel wind en het wordt vandaag een graad of 8. Morgen en zaterdag is het zonnig, het blijft het droog en wordt het warm.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 5 april 2018 en het tweede uur alweer. En we beginnen zo meteen met een dubbele P, de Police en the Pretty Things. En voor de rest hebben we weer, eh, nou nog vijf Nederlandse platen. Nederlandse beat of rock nummers, popnummers. En we hebben twee Elvis Presley's natuurlijk. We hebben een compositie van Bobby Darin, uitgevoerd door de Searchers. En de compositie van Ray Davis, uitgevoerd door de Pretty Things. Veel plezier het komende uur. compositie van Ray Davis, The House in the Country van The Pretty Things uit 1966. En daarvoor hoorde je de Police met de do da do de <laughs> Zie je, ik kom er niet eens uit. De do do de da da da uit 1980. In het weekend hoorde ik een nummer van Guus Mewis.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 Eh, je moet dat nummer uitbrengen op single. En Rolf had daar niet zo'n zin in. En het kwam er toch van, maar wel pas in 1974. En ehm, niet alleen G Guus Meeuwis heeft een eh, Nederlandse vertaling van een Rolf Mattel nummer gemaakt. Ook Herman van Veen heeft dat gedaan. Girl on a Bicycle heeft hij vertaald in Kinderfiets. En deze informatie komt tot u met dank aan Danny Lodder. smoke. geluisterd naar een one-hit wonder uit 1969... de Joe Jeffrey Group en My Pledge of Love. En dan gaan eh, we nu luisteren naar een top 100 hit uit 1974... en die komt maar weer eens van een Nederlandse groep. Hier zijn Earring met Instant Poetry. you with you. Edge Queenie van het album Blue Lights. En dit was de groep Pussycat, natuurlijk uit Limburg. En het kwam uit 1981. Eh, en dan gaan we nu weer eh, twee nummers van Elvis draaien. Eh, de twee nummers van één single, de A en de B-kant. Nog steeds op het Sun label. En nog steeds met als artiesten Elvis Presley, Scotty Moore en Bill Black. Uit 1955 dus I Forgot to Remember to Forget. En Mystery Train. Hier is Elvis Presley. got to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her the day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget wherever met. But something sure is wrong, cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. went away, I made myself a promise that I'd soon forget we with ever met. Well, but something sure is wrong, cause I'm the blue and <laughs> lonely. I forgot to remember to forget. and down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, cause she's mine, oh, oh, mine, she's mine, oh, oh, mine. will again, will again. I Forgot to Remember to Forget and Mystery Train. En dat was dus Elvis Presley uit 1955. En nog steeds op het Sun label. Als ik Zippity Doodah hoor, dan denk ik meteen aan Bobby B. Sox en Blue Jeans. Maar er zijn natuurlijk veel meer versies van. Bijvoorbeeld deze van de Ray Conniff Singers. Cornet Singers en Zippity duda En die van Bob B. Sox en de Blue Jeans, die gaan we vast nog wel een keer draaien. En die komt uit de periode van Wall of Sound van Phil Spector. Ehm, wat gaan we nu doen? We gaan luisteren naar de Temptations. Get ready! die moet even wachten. Want ik moet de aankondiging <laughs> nog even doen. Ja, sta je gezellig even <laughs> over, de, over de luizen moeten ga je, sta je te praten. En dan vergeet je alle tijd natuurlijk. Hè. Maar we zijn toe aan eh, drie nummers uit de Nederpop Top 100... over de periode 1965-1980. En het mag geen verrassing heten dat daar de Sandy Coast in zit... <laughs> want die hoorde je net al. True Love, That's a Wonder. En je hoort er zometeen nog twee. Maar wat, ze dan allemaal wat je allemaal gehoord hebt, wat ze gespeeld hebben... en hoe ze heten, Dat hoor je dan zo meteen wel. We have been quite a few days together But I can't help to think you don't like it this way First you made me feel this was all ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ron komt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, Uit de monden wolken rook, als liepen zij op oliestook. Speedy kauwend met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, glijend door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg, op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk krijst. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of twee, Amsterdam Holladier. Big City. Big City. Big, big city. You're so pretty. Hare Krishna's op de Dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie, met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op meneer, met die walmen van het verkeer. Neem u echt niet in de maling, is het zo gerookte paling daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW. Wil je van trottoir of race, het zal wel een termijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Big City. so pretty. En bekken schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen, hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst, aan de barvrouws blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de bent uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro eet dan uit een poog. Waar de trams de hoek om gillen of ze katten staan te villen. En je rekt je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam holadier. ready. Why don't you go away? Leave me alone. I still got a home. That's where I'm not gonna stay. Stay home. Dat waren er weer drie uit die nederpop top 100 over de periode 1965-1980. En wat heb je gehoord? Op nummer 67 de, de Sandy Coast met True Love That's a Wonder. Op 66 Tol Hansen en Big City. En op 65 The Outsiders en Monkey on Your Back. En volgende week gewoon weer drie. En dan gaan we nu luisteren naar een compositie van Bobby Darin. Hij zong niet alleen nummers, hij schreef ze ook. En deze compositie wordt uitgevoerd door de Searchers uit 1965. When I Get Home. just wait and see. Music and parties and laughter, like it used to be. Cause I'm coming back. De The Searchers en When I Get Home. En dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit 1980. Pink Floyd. Nou, dat was Pink Floyd. En Another Brick in the Wall. En dat was een top 100 hit uit 1980. Alweer 38 jaar geleden. Ongelooflijk. Het klinkt alsof het gisteren gemaakt is, bij wijze van spreken. Eh, we gaan naar de laatste vocalen van eh, dit programma uit 1957. Catch a Falling Star, hier is Perry Como. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her You'll have a pocket full of starlight Catch a falling star and put it in your pocket Never let it fade away Never let it fade away Catch a falling star and put it in your pocket Save it for a rainy Save it for a rainy day For love may come and tap you on the shoulder Some starless night and just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Mm -hmm. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket Pocket full of starlight Catch a falling star and put it in your pocket Never let it fade away Catch a falling star and put it in your pocket Save it for a rainy day Save it for a rainy day Save it for Mary Ford en de Bye Bye Blues. Dus einde van deze Matchbox. En, eh, maar denk nou niet dat dit het einde is van de live programma's. Want Hans is al druk bezig met de, eh, de voorbereidingen voor het programma van 4 tot 6. En vanavond om 8 uur heb je hier eh, Alternative FM met Jaap Koper.